Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een omstreden bezoekje aan Taiwan is alweer voorbij. Gisteravond landde de voorzitter van de Amerikaanse Tweede Kamer daar, Nancy Pelosi. En rond deze tijd vertrekt ze alweer, als dat tenminste nog lukt. China houdt namelijk een grote militaire oefening... om duidelijk te maken dat Pelosi wat hen betreft niet welkom was. Correspondent Gary van Pinksteren. Nancy Pelosi heeft geluk, want eh, de echte militaire oefeningen... waarbij China zo'n beetje dat hele eiland omsingelt... Eh, die beginnen donderdag pas. Dus zij komt daar waarschijnlijk nog veilig weg. Maar daarna zit Taiwan wel opgescheept met wat bijna een soort eh, militaire blokkade... van dat eiland is voor een paar dagen. China was zo boos omdat zij Taiwan zien als een Chinese provincie. En het bezoekje van Pelosi wijst er volgens hen op dat Amerika de kant kiest van de Taiwanese. En zoek je nog een baan voor dit najaar? Nou, dan kun je zo aan de slag bij de GGD. Ze zoeken daar duizenden nieuwe mensen die zijn nodig voor de nieuwe corona-prikcampagne in de herfst. Met alle personeelstekorten wordt het nog een flinke klus. Er zijn allerlei mensen nodig. Coördinatoren, verpleegkundigen, artsen, prikkers, voorbereiders en mensen voor de administratie. En deze gouden schaatser stopt ermee. Verwij op kop, lijkt het nu door. We gaan naar de laatste meters met eh, Verwij op kop. Ja, daar komt goud. Goud voor Nederland. Koen Verwij op de Olympische Spelen won hij goud op de ploegenachtervolging... en ook nog drie solo-medailles. Tegen de Telegraaf zegt hij nu dat hij toe is aan een nieuwe fase in zijn leven. Zegt ook dat hij stopt vanwege klachten aan zijn rug. Verwij heeft sowieso geen vrolijke week. Een paar dagen geleden maakte hij ook al bekend dat zijn relatie uit is... met topschaatser Jutta Leerdam. En er komt toch geen bad girl film. Warner Brothers gaat de film, die trouwens al helemaal is opgenomen, nergens uitbrengen. Ook niet op hun streamingplatform HBO Max. Blijft een beetje onduidelijk waarom de film nu voorgoed op de plank blijft liggen. Volgens de New York Post zou die te weinig opbrengen. En ook waren mensen die de film als test kregen niet echt enthousiast. Best wel een domper voor de producent. De film zou namelijk een fortuin hebben gekost om te maken. Onder meer omdat hij tijdens corona is gedraaid. En het weer nog. Het wordt behoorlijk zonnig en warm vandaag. Vanmiddag is het in het hele land boven de 25 graden. En in het midden en zuiden nog een stukje warmer. Daar kan het wel 33 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 nation, across the nation, a chance for folks to meet. Well, Spotlight. we in dit programma Amsterdam. We maken nu de overstap naar de States en arriveren in Birmingham, Alabama. John Hyatt, Emily Harris en Randy Newman zingen erover. De eerste song was Train to Birmingham. Ook luisteren we naar Boulder to Birmingham en als laatste Birmingham. I don't wanna hear a love song I got on the same And I know there's light below me, but all that you can show me is the prairie and the sky. And I don't want to hear it say. fado is de Portugese volksmuziek met als koningin Amalia Rodrigues. Maar ook Maria Teresa de Noronha en Cristina Branco passen in dat straatje. senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho a José das Azulejos, mais o sol da primavera. Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar. A fartura de carinho. E a cortina da janela o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco, pouco cheiro para alegrar uma existência singela. Não é só amor, pão e vinho e o caldo verde verdinho a fumegar na tigela. Quatro paredes já fui longe. teu, podes crer no que tu a Deus pedis. Era já teu, podes crer aí no que tu a Deus pedis. Se com teus olhos me explicas quanto amada por ti sou, se com teus olhos me explicas por ti Ai, olha também para os meus, verás que paga-te dou. Olha também para os meus, verás que paga-te dou. Foi numa espera de dois, lá no colete encarnado. que me cruaram de loiros por saber cantar o fado que me cruaram de loiros ai por saber cantar o fado Triple play, triple play, triple play.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 Travelplay is een programma boordevol afwisseling. When your baby leaves you all alone And nobody calls you on the phone Or uh, don't you feel like a crowd? smell of her perfume. Don't you feel like a crime? Don't you feel like crying? Don't you feel like a crime? Take the ribbon from your hair Shake it loose and let it fall Lay it soft upon my skin Like the shadows on the wall Come and lay down by my side don't care who's right or wrong I don't try to understand Let the devil take tomorrow Lord, and I need a friend Yesterday's day and gone side to side And it's sad to be alone Als reggae bij de zomer past, zo doet Calypso dat ook. Luister maar naar Calypso Rose, Harry Belafonte en Mighty Sparrow. sing it along with me, okay? waar de nostalgie van afdruipt. lion. Big and strong like a lion. see. Coca got a lot a strong like a lion. rather stay with you and give you what is yours to do. But until we meet again, I know right now we got to say I way you smile, Marie. You know you have me going wild, Marie. Mm-hmm. It's very plain to see, Marie, how much you mean to me, Marie. I don't care if I starve, Marie. You'll get all the money I have, Marie. Whoa, whoa, whoa. Somebody nearly out midnight. I don't know what was his reason. Now the police have him in prison. I don't know if what he said was true. He says he loved Maria too. But now I can't see what to do because you have my eyes well black and blue. Oh, oh, oh, Triple play, triple play, triple play, triple play, triple play, triple play. Triple play.